е щ Ggz Nederland weigert mee te werken aan invoering van een eigen bijdrage voor mensen met ernstige psychische klachten. Voorzitter Bart van GGZ Nederland vindt de maatregel onverantwoord. Volgens Bart kunnen veel mensen de eigen bijdrage van 295 euro per therapie niet betalen. Mensen met psychische problemen zullen noodzakelijke zorg daarom gaan mijden, zegt de voorzitter van GGZ Nederland. De taken van het veelbesproken Nationaal Historisch Museum worden deels voortgezet door het Openluchtmuseum in Arnhem. Dat krijgt van het kabinet jaarlijks 2 miljoen euro om samen met het Amsterdamse Rijksmuseum een overzicht te geven van de Nederlandse geschiedenis. Voorwaarde is wel dat er voor het eind van het jaar een goed plan voorkomt. Woensdag werd bekend dat het Nationaal Historisch Museum definitief van de baan is. Saillant is dat het museum oorspronkelijk dat er oorspronkelijk in Arnhem zou komen, naast het Openluchtmuseum. Het laatste voormalige lid van de Rote Armee-fractie, dat nog vastzit, wordt vervroegd vrijgelaten. Birgit Hogenveld was een van de leidinggevende figuren van de Duitse terreurorganisatie. Ze is tot levenslang veroordeeld voor moord op een Amerikaanse militair en een bomaanslag op een Amerikaanse legerbasis in Duitsland. In de 18 jaar dat Rokenveld nu vastzit, heeft de Duitse bondspresident twee keer een gratieverzoek afgewezen, maar nu heeft de rechtbank bepaald dat ze moet worden vrijgelaten. Volgens de rechtbank heeft Rokenveld zich duidelijk van de RAF gedistanceerd en heeft ze haar verantwoordelijkheid voor misdrijven van de terreurgroep erkend. Bij anti-regeringsprotesten in Syrië zijn opnieuw doden gevallen. In de buitenwijk van de hoofdstad Damascus zijn volgens een mensenrechtenorganisatie zeker twee betogers gedood. Leger zou vanaf daken op de betogers hebben geschoten. Ooggetuigen melden ook twee doden in een stad in het zuiden. In Syrië wordt al maanden gedemonstreerd tegen president Assad en zijn regime. Het weer buien met kans op onweer, morgen eerst zon, daarna van het westen uit opnieuw buien en een graad of 17 dit was het. Dit is Dennis Mooij van de ANDB.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 funny one so true I love you Sunny Thank you for the sunshine again Sunny Thank you for the love you brought my way You gave to me your all, all And now I feel Is I love you. Sunny, every day all my life was filled with rain. Sunny, you smiled at me and really, really meant it. day. now the dark is done and the bright is here. My sunny one shines so sincere you. So you know Can't take the sun Thank you. Zet to my love given Ik heb er geen gebied gehad in te lezen Als we samen hebben hadden en niemand op was kwam. nou, nou als ik niet ben, alleen maar wezen Dan vluchtte ik de stad in de Als een hele mooie Die mocht dan eerst Twee pilsjes de me Dat Dan hij met me mee en zegt Wat hij van mijn doel?